een mooie droom. Het ging over IT. Hij kwam met zijn vriendje Elliot. is of ik ze nog zie. Eerst was ik wel een beetje bang, maar dat ging snel voorbij. Ze noemde vroeg